Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het schietincident gisteren in een winkelcentrum in Kopenhagen... zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond, van wie er drie slecht aan toe zijn. Dat heeft de Deense politie bekendgemaakt op een persconferentie. Een Deense man van 22 is opgepakt als verdachte. Het gaat om een bekende van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer mensen betrokken waren bij het incident. Het motief is nog onduidelijk. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. 11% van de Nederlanders voelden zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen. Dat staat in de Veiligheidsmonitor, een enquête van het CBS... en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur of nationaliteit... maar er wordt ook gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd, godsdienst en seksuele voorkeur. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond... hadden het meest met discriminatie te maken. Boeren zijn vandaag opnieuw van plan om actie te voeren... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Actiegroep Farmers Defence Force spreekt van een megaprotest. Wat er precies gaat gebeuren en hoeveel boeren mee gaan doen is niet duidelijk. In chatgroepen wordt onder meer opgeroepen om langzaam te gaan rijden op wegen. De NS zet de komende week weer minder treinen in dan afgelopen week... als gevolg van de personeelstekorten. Op zes trajecten vallen vanaf vandaag ritten uit. Soms alleen in de spits, maar soms ook een groot deel van de dag. Staatssecretaris Heijnen schreef al in een brief aan, het aan de Tweede Kamer... dat het personeelstekort mogelijk zal aanhouden tot na de zomer. Het weer, het is helder en lokaal kan het mistig zijn. De temperatuur ligt tussen de 8 en 12 graden. De dag begint vrij zonnig, later meer stapelwolken en vooral landinwaarts kan een bui vallen.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 I was on the inside. Now I'm drifting into space. Do you ever think about the time we could be anything we wanted? inside your arms of light. Oh, we could be anything we wanted to be. Oh, we could be anything.